uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. De waarde van de euro heeft vandaag een dieptepunt bereikt. De munt bereikte het laagste niveau ten opzichte van de dollar in 9 jaar. De euro maakte vrijdag al een flinke duik. President Draghi van de Europese Centrale Bank hintte toen in een interview... op het extra opkopen van staatsobligaties door de ECB... Vanwege de dalende olieprijs gingen op de beurs de aandelen van bedrijven in de olieindustrie onderuit. Mede daardoor verloor de AEX 2,7% van zijn waarde. Ook op de andere Europese beurzen werden soortgelijke verliezen geleden. In Keulen heeft een demonstratie van een Duitse anti-islambeweging geleid tot een veel grotere tegendemonstratie. In Keulen zijn er schatting 500 anti-islambetogers op de been. Ze worden overstemd door zeker 2000 tegendemonstranten. Ook de Keulse burgemeester demonstreert tegen de beweging. Hij heeft zijn stadgenoten opgeroepen om hetzelfde te doen. Uit protest tegen de anti-islambeweging wordt de grote spoorbrug over de Rijn vanavond niet verlicht. Ook de domtorens blijven donker. Bij gevechten tussen het leger van Burundi en opstandelingen zijn zeker 97 mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten vielen er aan de kant van de rebellen 95 doden en kwamen er twee militairen om. Ruim een week geleden gingen opstandelingen de grens tussen Congo en Burundi over. De regering is met de cijfers naar buiten gekomen na kritiek van een mensenrechtenorganisatie. Die beschuldigt het leger ervan dat ongewapende rebellen zijn geëxecuteerd. Volgens de regeringswoordvoerder is die beschuldiging onzin. Op de A6 bij Lelystad is een man om het leven gekomen. Vermoedelijk was hij een vrachtwagenchauffeur die op de snelweg liep. In verband met het ongeluk is de A6 bij Lelystad richting Almere afgesloten. De politie doet daar onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht ook nevel. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen droog en opnieuw bewolkt. Het wordt een graad of 4.